Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Schaatsplekken die dit weekend te druk zijn, worden mogelijk afgesloten. Daarvoor waarschuwen boa's en agenten. Want te veel mensen bij elkaar is niet de bedoeling met de coronaregels. Het is balen, maar het is niet anders, zegt de bouwbond. Je zou zeggen, er is inderdaad genoeg ijs. Eh, het advies is ook, ga bij jezelf in de buurt schaatsen. Ga niet op pad. Eh, maar daar waar het gebeurt, zullen er toch andere maatregelen moeten worden genomen. Het kan zijn parkeerplaatsen afsluiten. het kan zijn toegangswegen afsluiten. En dat kan zijn uiteindelijk ook de schaatsplek afsluiten. Gisteren was het onder meer op de plassen bij Loosdrecht te druk... en werden er wegen afgesloten. In Nijmegen en Arnhem werden mensen in parken weggestuurd... omdat het daar te vol werd. Bijna de helft van de bedrijven kreeg vorig jaar coronasteun. Vooral horecazaken klopten aan bij de overheid, gevolgd door kappers. De meeste wilden hulp om de salarissen te kunnen betalen... of een tegemoetkoming in zijn vaste lasten, zoals hun huur. Deze kroegen hebben er ook een pittig jaar op zitten. Een maand of twee, drie, dat, dat houden we wel uit. Dan houden we echt punible, denk ik. Zeker om met personeel, dat is, die wil je echt niet kwijt. Maar dat, dat zijn kostenposten die kan je als kleine zelfstandig ondernemer echt niet dragen, zeg maar. Ik wou het wel vol. moet wel, denk ik dan. Als we het gewoon met z'n allen doen, dan eh, komen we denk ik met z'n allen wel sterk uit. ZZP'ers zijn trouwens niet meegerekend in deze cijfers. Zij kunnen een andere regeling aanvragen. Rond deze tijd wordt de eerste AstraZeneca-prik gezet. gebeurt op een GGD-locatie in Den Haag. Als eerste zijn zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonplekken aan de beurt. Een Amerikaanse vrouw van 63 is 100.000 dollar kwijtgeraakt aan een oplichter die op Instagram deed alsof hij Bruno Mars was. De vrouw werd verliefd op de nep Bruno. Na een tijdje vroeg hij ineens om dikke bedragen voor de band en voor zijn tournee. Allemaal onzin dus, maar de vrouw trapte erin en maakte een ton over. De man is inmiddels opgepakt. Het is nog wel de vraag of de vrouw al haar geld weer terugziet. Het is weer veel zon vandaag en dan gaat het op min 2. Het weekend blijft dat zo'n beetje zo. S'nachts gaat het hard vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door technische problemen is er een aantal spitsstroken dicht in de buurt van Amsterdam. Dat geldt voor de A4 bij Sloten in beide richtingen.